Annette Schut met het NOS Journaal. De ontvoerde Venezolaanse leider Maduro is gisteravond laat aangekomen in New York. Volgens de New York Times is hij samen met zijn vrouw naar een gevangenis in Brooklyn gebracht. Op een account van het Witte Huis wordt een video getoond waarop Maduro te zien zou zijn. President Trump zei eerder op een persconferentie dat Maduro beschuldigd wordt van drugsterrorisme. De Venezolaanse leider werd gisternacht gevangen genomen... tijdens een militaire operatie van de Verenigde Staten in Venezuela. Het Hoge Rechtshof in Venezuela heeft geoordeeld dat vicepresident Rodriguez tijdelijk het presidentschap over moet nemen. Volgens het Hof moet Rodriguez de taken van Maduro overnemen omdat het land zichzelf moet verdedigen. Rodriguez eiste gisteravond in een tv-toespraak dat de VS Maduro vrijlaat. Ook noemden ze hem de enige legitieme leider van Venezuela. De Zwitserse politie heeft inmiddels acht lichamen geïdentificeerd van de dodelijke brand in de nieuwjaarsnacht. Het gaat om acht jonge mensen met de Zwitserse nationaliteit. De jongste zijn 16 jaar oud, de oudste is 24. De lichamen zijn overgedragen aan de nabestaanden. Onderzoekers werken hard aan het identificeren van de overige slachtoffers. De politie zei eerder al dat het lang kan duren... omdat veel slachtoffers ernstig verbrand zijn... Bij de brand in Grand kwamen zeker 40 mensen om het leven. Het Zwitserse Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek gestart naar de managers van de bar. Tienduizenden huishoudens in Berlijn zitten zonder stroom. Die viel uit nadat een brug met kabels in brand was gevlogen. Het is koud in de Duitse hoofdstad en een gemeentehuis en een sporthal zijn ingericht als noodopvang. Het weer trekken winterse buien over het land. De temperaturen variëren tussen de min 3 in het oosten en plus 2 in het westen.